een Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie kan nog niets zeggen over de achtergrond van de steekpartij vanmiddag in Amsterdam. Ook kan hij niet zeggen of er een terreuronderzoek wordt ingesteld. Wel heeft de politie vanavond een onderzoek gedaan in een hotel vlakbij de Dam... naar aanleiding van de steekpartij daar. Vijf mensen raakten gewond. De slachtoffers komen uit Amsterdam, de VS, België en Polen. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte die is opgepakt raakte ook gewond. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Premier Netanyahu heeft een zwaar omstreden wet over juridische hervormingen door het Israëlische parlement weten te loodsen. Met die wet krijgt de Israëlische regering invloed op de benoeming van rechters en wordt de macht van het Hoge Rechtshof ingeperkt. Voorstanders spreken van een historische overwinning, tegenstanders van een juridische koe. De oppositie zegt dat de wetswijziging aan te vechten. Er zijn vanochtend al verschillende bezwaren ingediend bij het Hoge Rechtshof. er zijn bij PSV geen aanwijzingen voor nieuwe tuberculosebesmettingen. Maandag werd bekend dat een speler in de selectie die infectieziekte heeft. Het zou gaan om de Spaanse spits Lucas Perez. Doordat er geen besmettingsgevaar meer is binnen de club... zijn alle spelers weer beschikbaar voor de topper tegen Ajax komende zondag. En er zijn geen extra maatregelen nodig. Op de A12 bij Arnhem is een man opgepakt na een lange achtervolging. De man had in Den Haag een auto gestolen en ging er vandoor. ruim 100 kilometer lang werd hij door de politie achtervolgd... waarbij snelheden tot 200 kilometer per uur werden gehaald. Ook gooide de man af en toe spullen uit het raam. Toen hij bij knooppunt Velperbroek de snelweg af wilde... knalde hij tegen een stilstaande vrachtwagen. De politie haalde de bestuurder daar uit de auto... en loste bij de arrestatie ook waarschuwingsschoten. Het weer vanavond en vannacht helder met hier en daar wat mist.